Zes uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Voorzitter Bach van het Internationaal Olympisch Comité... noemt de bewijzen over Russisch dopinggebruik schokkend... en een aanval op de integriteit van de sport en de Olympische Spelen. Vandaag werd bekend dat is bewezen dat de Russische overheid... het dopinggebruik ondersteunde en bewijzen verdoezelde. Het IOC heeft morgen telefonisch spoedberaad... en zal niet aarzelen de zwaarst mogelijke maatregelen te nemen, zei Bach. In Turkije is een loco-burgemeester in zijn kantoor in zijn hoofd geschoten. Dat gebeurde in Sisli, een district in de provincie Istanbul. Volgens de Turkse nieuwszender NTV is hij in kritieke toestand. Andere media melden dat de loco-burgemeester is overleden. Afgelopen weekend mislukte een koepoging door leden van het Turkse leger. Het is onduidelijk of de aanslag op de loco-burgemeester daar iets mee te maken heeft... Vicepremier Ascher roept de Turks-Nederlandse gemeenschap op om het hoofd koel te houden en de handen thuis. Dat doet hij na bedreigingen tegen Gulen-aanhangers in onder andere Rotterdam, Deventer en Zaandam. Ascher zegt dat conflicten of spanningen waar dan ook ter wereld nooit een excuus mogen zijn voor intimidatie, bedreigingen of vernielingen hier. Oud-Ajax-voorzitter Uri Coronel is overleden. Hij was voorzitter van de Amsterdamse club van 2008 tot 2011. Daarvoor was hij in de jaren 90 al bestuurslid bij Ajax. Cornel was onder meer een van de drijvende krachten achter de verhuizing van de Meer naar de Arena. Hij was 69 jaar. De 16e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Slovaak Peter Sagan. De rit naar het Zwitserse Bern eindigde in een massasprint. Er was een finishfoto nodig om te zien of Sagan of de Noord Christophe had gewonnen. Uiteindelijk won de Slovaak op een paar centimeter. In het klassement waren geen grote veranderingen. Froome behield het geel, Bauke Mollema staat tweede. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon en 25 tot 30 graden. Woensdag plaatselijk 34 graden. Dan is er wel kans op een onweersbui. Dit was het NOS. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Ondanks de vakantie in een deel van het land staan er toch een paar lange files. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Dat levert bij knooppunt Rottepolderplein 4 kilometer file op en 10 minuten oponthoud. De rechte rijstok is dicht. 20 minuten vertraging is er op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert.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 Voor deze week heb ik songs opgezocht die vooral de zomer als onderwerp hebben. De start is echter voor de Canadese formatie South Mountain, die op tournee zijn en hun bagage bevat ook het nieuwe album Kicken and Swingen. De openingssong A11 wordt vertolkt door Kirk Benaar. Fiddlespeelster Lindsay Beckett heb je nog nooit horen zingen op cd, maar er komt vanaf vandaag verandering in als ze Old Fashioned Love vertolkt. Tot slot horen we Jay Reel in de Ricky's keksong song Waiting for the Sun to Shine. Veel luistergenoegen. I just came in here from force of habit. I don't intend to spend too much time in here. But I saw you heading for the jukebox. And if you play A11, there will be tears. But if you're gonna play the jukebox, please don't play 11.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 Cindy Lauper is inmiddels de 60 gepasseerd, waardoor haar stem doorleefder klinkt dan in de jaren 80 en toch wel enigszins tot mijn verbazing gemaakt lijkt voor country. Hier is mijn favoriete song Funnel of Love. my head zou nu de jingle, herkent u deze nog moeten draaien, want de zomerhit All Summer Long dateert alweer uit 2007.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 Als act van de maand presenteren ze zich met All You Ever Do Is Bring Me Down. De Amerikaanse singer-songwriter Gretchen Peters maakt inmiddels al zijn 20 jaar platen. Gretchen Peters verdiende vorig jaar haar plekje in de Nashville Songwriters Hall of Fame. I got sand between my toes beach. up this late August heat. I got a top 40 radio song stuck in my head. Can't shake it loose, can't get myself out of bed. And I'm tired of the TV news. Think I'll read a book instead. this place on the street. was Gretchen Peters met Summer People. Nu aandacht voor de original van deze week. Uitgestrekte prairies, waar de wilde paarden achter een roodkleurige horizon verdwijnen. Waar de koeien elkaar voordrijven en de kampvuren vooral in de harten van de cowboys branden. Maar ook de watervallen uit de bergen, die schuimen van genot en baden in natte mistwolken. Die beelden krijg ik bij de liedjes van Ian Tyson. Met een stem even kristalhelder als het water uit de bergen. Summer Wages. de original van deze week. Never hit 17 when you play Never leave your woman alone with your friend said it's you, Lord, I swore I would never do that again. Through the gray, fog bound streets where the cedars Never leave young woman alone with friends around See You in Summer met Kayla Taylor. October sun through the fallen leaves Chills coming in on a Tennessee breeze I'm missing you and wishing you were missing me Nights get long as the days go by Birds flying south in the cold blue sky. If I could close my eyes and turn back time, I know. tall green grass. Dandelion dreams that we thought would last. Butterflies, country roads, and cotton fields. De country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Een vast onderdeel in dit programma vormt een drietal songs uit eigen land. De Tex-Mex vind ik bij de zomer passen zoals bier bij een café. Dat genre wordt ook in ons land gemaakt, waarvan ik twee voorbeelden heb geselecteerd. Als eerste luisteren we naar Dwayne Vrijde en de Tex-Mex Explosion met hun versie van Serenata Norteña. Luister ook naar Pinchitos Caliente met Nuevo Laredo. Daartussen vinden we Major Dundee terug met het mooie Adios Amiga. Al sonar del bajo sexto, al compar del contrabajo y el arrullo de acordeón, en esta noche cantada tiempo que te adoro con extrañe que no venga con mariachi, que no venga con orquesta o con Crossroads. Adios, amiga. It's sad to know you were just a friend of mine. Thinking about you almost drives me mad. Now I'm mesmerized and I'm realizing as I cross the border line. You were the sweetest love I never had. brown skin. But if I could Kees de Haan. In a little border town Way down there City Brian Wright's debuutalbum Honky Tonkitis is een verzameling van songs over het echte leven. En dat is de wijze waarop countrymuziek wordt bedoeld. Mooi voorbeeld daarvan is Summertime. to the lake. Y'all hurry up, cause I just can't wait. School is out, the work is done. Fresh cut jeans on my new swim trunks. Top a boat, pitch a tent on the ground. Sing me a song when the sun goes down. I love that summertime. I love that summertime. Turn the kids loose, watch them run. Long chair chilling with a cold one. It sure feels good in the sunshine summertime. Rice and chine, fishing hole. Mama cooking eggs on the old ground stove. Daddy sipping from a coffee cup. The water is smooth, y'all better get up. Don't pull back, keep a tight line. Let the boat do the pulling and you'll be just fine. I love that summertime. I love that summertime. Turn the kids loose, watch them run. A lawn chair chilling with a cold one sure feels good in the sunshine. Well, I love that summertime. bunch and it sure is fine. Like a big watermelon hanging on a vine. Green egg, barbecue, ice cream, homebrew, swimming pool, slip and slide, fireworks, firefly. Little dog licking chicken grease on the ground. Big dog's begging me to hose him down. Break them out, tune them up and gather round. country contraband swinging when the sun goes down. I love that summertime. I love that summertime. Turn the kids loose, watch them run. Rip the top off a cold one. It sure feels good in the sunshine. But I love that summertime. I love that summertime. Yeah. Me and you dancing in the moonshine. But I love that summertime. Die tour werd opgenomen in Nashville, waar Cindy Lauper niet alleen werd bijgestaan door een aantal gelouterde countrymuzikanten, maar ook door collega's van naam en faam, onder wie Willie Nelson, Jewel, Alison Krauss en Emmylou Harris. Op die tour gaat Cindy Lauper aan de haal met een aantal countryklassiekers, en dat gaat haar verrassend goed af. De muzikanten die de Amerikaanse omringen zorgen voor een heerlijk traditioneel countrygeluid. De muzikanten die de Amerikaanse omringen zorgen voor een heerlijk traditioneel countrygeluid dat doeltreffend binnen de lijntjes kleurt, waarna Cindy Lauper het af mag maken met haar vocalen. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. I left you this morning sluit het eerste uur af met Summersong. En wat mij betreft mag de zomer komen. Het kan me niet snel genoeg gaan. Zometeen nog een uur country.